11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De 15 gewonde kinderen die na het busongeluk in Zwitserland naar een ziekenhuis in Leuven waren gebracht, zijn allemaal buiten levensgevaar. Drie van hen mogen morgen weer naar huis. Vier kinderen liggen nog op de intensive care, meldt het academisch ziekenhuis. Drie gewonde kinderen zijn nog in een ziekenhuis in Zwitserland. Een zwaargewond meisje dat in Bern werd verpleegd is vandaag overgebracht naar België. In Bagdad is een Amerikaan vrijgelaten die negen maanden geleden werd ontvoerd. De man was te zien op de Iraakse televisie, omringd door Iraakse parlementsleden. Volgens die parlementsleden van de beweging van de geestelijke Al-Sadr is de man een militair. De man zelf zegt dat hij een oud-militair is en dat hij als burger is teruggekeerd naar Irak om daar te werken. Hij zou op humanitaire gronden zijn vrijgelaten. De overheid heeft al zo'n 190 miljoen euro geïnvesteerd in de Olympische Spelen in 2028, meldt RTL Nieuws. Over vier jaar beslist de Tweede Kamer of Nederland zich kandidaat stelt. Het geld is onder meer bestemd voor het olympisch niveau brengen van de sportaccommodaties. SP-Kamerlid Renske Leijten noemt de uitgaven waanzinnig. NOC-NSF vindt het bedrag van bijna 190 miljoen te weinig omdat ook de breedte sporten moeten worden gestimuleerd. In Engeland is het bekerduel tussen Tottenham Hotspur en Bolton Wanderers gestaakt nadat Bolton-speler Fabrice Muamba op het veld in elkaar was gezakt. De 23-jarige middenvelder werd een aantal minuten op het veld gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek. Fabrice Muamba is in Congo geboren, maar komt uit voor Jong Engeland. In de Eredivisie heeft Excelsior de laatste plaats overgedaan aan de Graafschap. Excelsior versloeg Roda in eigen huis met 2-1 en de Graafschap verloor in Waalwijk met 1-0 van RKC. Dat naar de achtste plaats is geklommen in de Eredivisie. Derde wedstrijd van vanavond, VVV NEC, werd 0-2. Het weer vannacht geregeld regen of motregen.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 The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the bump grind. We jump smoke until we out of time with Tino. Now you know. can feel the sweat on your Hosted by DJ Malzo.